Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Presentator Khalid Kassem had vermoedelijk contact met Ridouan Taghi, dat schrijft het AD. De oud-advocaat vertelt in een opgenomen gesprek met Peter R. de Vries... dat hij in 2019 contact met de crimineel had. Volgens de krant was Taghi toen nog op de vlucht. Het AD mocht het verhaal eigenlijk niet publiceren van de rechter... maar na een hoger beroep mag het nu wel... Galit Kassem is ook presentator bij Vara. Voorlopig wordt hij vervangen door Jeroen Pauw. Er is een link tussen de twee explosies in Eindhoven in een week tijd. Vanochtend was er een ontploffing bij een restaurant. En de eigenaar blijkt ook de bewoner te zijn van het huis waar zondag een explosie was. Buurbewoners zaten vanmorgen om 6 uur rechtop in bed na een keiharde knal bij het restaurant. Deze buurman is ervan geschrokken. Hij is eh, zelfstandig ondernemer, jonge man. Heeft, eh, is hier begonnen met een kip aan de spit. En eh, ja, prima draaiend bedrijf. En ja, die man die kan natuurlijk helemaal niks aan doen en die overkomt het dan. De eigenaar zelf zegt dat hij geen vijanden heeft. De dopingschorsing van tennister Simona Halep is flink ingekort. De Roemeense kreeg in 2022 een schorsing van vier jaar... omdat ze de dopingregels had overtreden. Zelf zei ze dat ze per ongeluk een vervuild supplement had binnengekregen. Haar straf is een schorsing van negen maanden geworden. Die zijn nu voorbij, waardoor ze weer mee kan doen aan het toernooi. En na Amsterdam is nu ook Miami Beach in Florida een campagne begonnen om zuiptoeristen af te schrikken. Amerikaanse jongeren gebruiken de voorjaarsvakantie, Break, traditiegetrouw als echte feestvakantie. Maar ja, in deze video wordt duidelijk dat de stad niet op die jongeren zit te wachten. We need to talk. This isn't working anymore. And it's not us. It's you. We just want different things. Our idea of a good time is relaxing on the beach hitting up the spot, or checking out a new restaurant. You just want to get drunk in public and ignore laws. We're breaking up with you. And don't try to apologize and come crawling back. de boodschap is duidelijk, we maken het uit met je. Die video lijkt op de Stay Away filmpjes die Amsterdam vorig jaar verspreiden. Die waren gericht op Britse feestbeesten. Het weer, in het midden en noorden nog wat regen, maar vannacht steeds vaker droog. Het koelt ook flink af tot het vriespunt. Morgen best wel een zonnetje en droog, dan is het tussen de 10 en 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is bijna over in onze regio. De binnenring van de A10 Zuid nog langzaam rijdend verkeer. Bij knooppunt Nieuwmeer 6 kilometer met 10 minuten vertraging. 5 minuutjes op de A10 vanuit Watergaasmeer naar knooppunt Koenplein bij Oostzaan. En op de N247 Amsterdam-Hoorn bij Broek in Waterland.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 All the rest of my day is positively man. I'm a regular monster. How do you like your eggs in the morning? I like mine with a kiss. just as long as I get my kiss. How do you like your ex in the morning? Goedemorgen, ZFM, ZFM Jazz-liefhebbers. Welkom op deze voorzichtig, voorzichtig zonnige zondag. Het werd tijd, zullen we maar zeggen. Welkom vandaag in de zoveelste aflevering van ZFM Jazz op zondag vandaag. Samengesteld en gepresenteerd door ondergetekende Peter den Boer. Wat is de rode draad vandaag? In eh, het programma van vandaag ga ik aandacht besteden aan muzikanten... die niet alleen een instrument bespelen, maar ook eh, uitstekend zingen. En bij sommige instrumenten kan dat gelijktijdig zoals de gitaar, de bas, de piano. En bij andere instrumenten kan dat om en om. Nou, eh, ik zou zeggen, we starten zoals altijd... als ik de draaier van dienst ben met eh, Mulder en Mulder. Het legendarische duo dat eh, sinds het overlijden van Johan een aantal jaren geleden... is abrupt is opgehouden te bestaan. Maar gelukkig hebben we de platen nog... En een voorbeeld van een zingende bassist is eh, de bassiste Vivian Mulder... die we horen in Wonderful. It's wonderful. It's marvelous that you should care. thank you. was een zingende toets. Dus, pardon. <laughs> een, een harmonica spelende toets. Eh, de meesten kennen zijn verhaal wel. Eh, hij is in uh, eh, 47 geëmigreerd vanuit België... waar hij vandaan komt naar de Verenigde Staten. En heeft daar een paar jaar gezeten. Is toen weer teruggekeerd. En in 53 toch weer naar Amerika... om te gaan spelen in het quintet van de beroemde George Shearing. Tot uh, eh, 59 is hij, eh, heeft hij dat gedaan. Toen is hij teruggekomen gaan wonen in Zweden. En in de jaren tot 70 heeft hij dan eh, steeds gespeeld in Europa en Amerika. En later is hij alleen maar wereldberoemd geworden. Zo gaat het ook. We gaan naar een zingende pianist met een prachtige stem Nat King Cole. En eh, we gaan luisteren naar het nummer Sweet Lorraine. I've just found joy. I'm as happy as a baby boy.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 Wait until that lucky day when I marry sweet Lorraine. Net King Cole, Sweet Lorraine, met op de gestopte trompet daarachter Harry Edison. Uh, de rode draad, zoals ik zei in dit programma, is eh, muzikanten die niet alleen prachtig spelen, maar ook tegelijkertijd prachtig zingen. Kletsen en breien tegelijk zijn mijn oma er altijd. En eh, dat doen ze fantastisch. Een andere muzikant die niet alleen ongelooflijk mooi speelt, maar ook mooi zingt. Prachtig zingt, dat is uh, Chad Baker. En eh, we gaan nu naar hem luisteren naar een stuk eh, Everything Depends on You. En daar wordt hij begeleid door Bobby Scott op de piano en Kenny Burrell op de gitaar. Chet Baker. <laughs> I could sing a new song, never sing a blue song. Everything depends on you. I could end my dream lonely nights of scheming everything depends on you mountains may be mountains may be high. deep in was de pianist Tommy Flanagan met zijn trio. En het nummer Smooth Sailing. En die Flanagan was jarenlang de vaste begeleidster van niemand minder dan Ella Fitzgerald. We gaan luisteren naar de Jazz Cats met een klassieker. Do you know what it means to miss New Orleans? you know what it means to miss New Orleans and miss it each night and day? I know something's wrong because the feeling's getting stronger. The longer I stay away, I miss the moss covered vine sugar pines where mockingbirds used to sing. I also miss that lazy Mississippi hurrying on in to spring. And the moonlight on the bayou. A Creole tune that fills the air. I dream about magnolia in bloom, and I'm wishing that I was there. Now, do you know what it means to miss New Orleans? For that's where I left my heart when I know something more, I miss the one I care for more than I miss New Orleans. Do you know what it means to miss New Orleans? The Jazz Cat. Een saxofonist, een fantastische saxofonist. die we allemaal in ons hart gesloten hebben. Die vele jaren geleden al is overleden. De Haarlemmer Ruud Brink, die ook een prachtige zangstem had. We gaan hem horen zingen en spelen in een eh, live opname. Ruud Aangebeek aan de piano, Harry Emery op de bas en Joe Kraus op het slagwerk. En hij gaat voor ons vertolken. They can take away that from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still, I'll always, always keep the memory of the way you wear your hat, the way you sip your tea.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 They can't take that away from me. Can't take that away from me. Ruud Brink live in, uh, ja, in volle bricht Jazzcafé. Het legendarische jazzplek in Laren. We gaan naar Zweden. Niels Landgren uit 1956 geboren. En trombonist, zanger en componist... die eh, zijn sporen behoorlijk heeft verdiend internationaal. En Uiteindelijk is hij terechtgekomen bij de super big band van Thad Jones. En eh, voor de rest heeft hij platen gemaakt en overal opgetreden. We gaan luisteren naar een klassieker. Sentimental Journey. In dit programma is de rode draad zingen en spelen tegelijk. En een voorbeeld daarvan gaan we nu horen door een vertolking van eh, het lied G-Baby Ain't I Good To You. En dat is een uh, kwartet. Rolf Koppijn speelt gitaar, maar we gaan hem ook horen improviseren. En dan gaat hij alle noten die hij speelt tegelijk meeneurien. Dat is wat uh, Toets bijvoorbeeld fluitend deed. En eh, eh, het grappige is, of het bijzonder is eigenlijk moet ik zeggen... dat alle noten raak zijn en in het hoofd van de muzikant... moet dan precies de goede noot zitten op het moment dat hij hem ook gaat spelen. Knap, praat en brei tegelijk. Ik had het er al eerder over. Dick Barten op de piano, Frans Suikerbuik op de bas en Pieter Boermans op het slagwerk. G-Baby. What makes me treat you en een neurie. Alles tegelijk. Een band die heel veel eh, succes had in de jaren 60, 70. Gestopt in 76, toen was het over. Was de Engelse groep The Peddlers. En daar hadden we de de kracht op het Hemmendorgel. Meneer Roy Phillips. En die speelde als een duivel. Maar tegelijkertijd zong die fantastisch. We gaan het horen, laten horen in het stuk On a Clear Day. Day, rise and look around will see who you are on a clear day. How it will astound you that the glow of your being outshines every star. You'll feel part of every mountain, sea and shore, and you can hear from far and near a world you've never heard before. But on that clear day. on that clear day. You can see forever and ever, evermore. you can hear from far and near a world you've never heard before on that clear day. Oh, on that clear day, you can see forever and ever. Peddlers on a Clear Day. En we hebben nog tijd voor een Nederlandse trompetist-zanger... die we ook nog kennen van een van de concerten in de krocht. Michel Varenkamp. Die heeft eh, verschillende opnames gemaakt... waaronder één eh, met begeleiding van Frits Landsberg... Bert Boeren, Peter Beets, Frans van de Geest... Hans Dekker enzovoort... En we horen deze trompetist zingen ook in stuk van het festival Ain't Misbehaving, Saving All My Love. For you. talking all by myself. No one to walk with, I'm happy by myself. and misbehaving. saving my life for you. Mm, I know for certain one I love. I'm sure it's flooding you that I'm thinking of. And misbehaving, saving my life for you. Like Jack Horner, who's in the corner, but don't go nowhere. So why do I care?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 Harry Connick Jr. zingt en speelt. En uh, we gaan Please Don't Talk About Me When I'm Gone laten horen. En dat is dan het, het einde van deel 1. En na journaal en reclame zijn we weer terug voor nog een uur lang ZFM Jazz op zondag. Tot dan. But baby, it's better not to talk at all. That's my advice. We are parting. You go your way. I'll go mine. It's best that we do. Here's a little kiss. I hope that this brings lots of luck to you makes no difference how I carry on.